mishandeling. Door naar weer landelijke opvangcentra die gespecialiseerd zijn in het behandelen van alle gevallen van kindermishandeling. Bij Rotterdam Centraal wordt een grote anticriminaliteits- en terrorismeoefening gehouden. Onder meer de politie, de RET, de NS en acteurs doen eraan mee. Voor tijdens de actie met de naam Yellow Line wordt er getraind op het herkennen van afwijkend gedrag. Deelnemers moeten afwijkend gedrag herkennen en vervolgens actie ondernemen. Door de oefening moet de veiligheid op Rotterdam Centraal en in het openbaar vervoer toenemen. Mensen met lagere inkomens krijgen volgend jaar netto meer in handen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met bruto inkomens tot zo'n 3000 euro meer overhouden. Dat komt doordat ze volgend jaar minder belasting betalen. Mensen met bruto inkomens boven de 3000 gaan er netto op achteruit. Dat zou onder meer komen door de afschaffing van het spaarloon. De gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders die zijn geboren na 2000 is weer toegenomen. Mannen worden volgens het CBS 78,8 jaar, dat is iets ouder dan eerst. Vrouwen worden met gemiddeld 82,7 jaar, ruim twee jaar ouder dan voorheen. Er zijn ook steeds meer mensen die 80 jaar en ouder worden. Honderdduizenden mensen moeten opnieuw worden ingeënt tegen kinkhoest, vindt hoogleraar Mooi van het RIVM. Volgens hem geldt dat vooral voor mensen die in contact komen met zuigelingen. Niet alleen ouders, maar ook kinderartsen en medewerkers van kinderdagverblijven. Hervaccinatie is volgens het RIVM nodig, omdat het vaccin in de loop der jaren minder bescherming geeft. Het weer bewolkt en droog. In het westen kaart het mogelijk wat op vanmiddag en breekt de zon soms door. Temperatuur 8 graden in Groningen, een graad of 12 in Zeeland.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 So Let me drive my body around you, bet you know what I mean. Move did well and make you believe in love and sex and magic. Ooh, this is the part where we fall in love. Let's slow down so we fall in love.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 Volgens voorzitter De Wit heeft het de commissie verbaasd dat de bank pas eind 2008 tot de conclusie kwam dat er andere instrumenten nodig waren om de crisis te bestrijden. Op dat moment ontvouwde de crisis zich al, zei De Wit in het verhoor van DNB-directeur Hoeben. Die sprak tegen dat er niets is gebeurd. Volgens Hoeben heeft de bank wel degelijk voldoende de urgentie.